voor het gewelddadige gedrag van zijn lijfwacht in Parijs. Hij zei dat volgens Franse media op een bijeenkomst met parlementariërs en ministers van zijn partij. Bij een betoging op 1 mei werkte de lijfwacht Benalla een student tegen de grond en sloeg hij de man. Even daarvoor had hij een vrouwelijke betoger in de nek gegrepen en haar hardhandig weggeleid. Hij was bij de betoging als waarnemer en had geen toestemming om in actie te komen. Benalla is ontslagen nadat een video van het incident naar buiten was gekomen. Het Franse parlement begon maandag een onderzoek naar de zaak. Suriname neemt geen genoegen met de excuses van minister Blok. Op een besloten bijeenkomst zei Blok dat Suriname een mislukte staat is. In een brief aan de regering in Paramaribo betuigde hij spijt erover. Bloks Surinaamse ambtgenoot noemt de verontschuldiging pover. Ze wijst erop dat Blok zijn woorden niet heeft teruggenomen. Ook wil ze dat hij excuses aanbiedt aan de hele Surinaamse bevolking en niet alleen aan de regering. Op Cuba wordt de 19-jarige Anouk van Luik uit Hellevoetsluis vermist. Drie dagen geleden zou ze terugvliegen naar Nederland, maar ze kwam nooit aan op Schiphol. In een telefoongesprek met haar vader vertelde ze zaterdag dat ze haar bankpas kwijt was, geen geld meer had en zich ziek voelde. In een interview met het AD zegt de vader dat zijn dochter medicijnen slikt om psychoses te voorkomen. In Landgraaf in Limburg zijn bij een steekincident op straat een man en een vrouw gewond geraakt. De man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een man van 65 als verdachte aangehouden. Hij zou voor de deur van een huis bedreiging hebben geuit en vernieling hebben aangericht. Toen de man en vrouw daarop naar buiten kwamen, trok hij een mes en verwondde hen. Het weer. Vannacht wordt het op veel plaatsen niet kouder dan 20 graden. Morgen is het vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Donderdag en vrijdag wordt het nog heter met smiddag zeer lokaal kans op een onweersbui.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 Bring it. Uh, uh, uh, uh. Ha, ha, ha. What, what, what, what? Uh. On your mark, ready, set, let's go dance floor pro. I know, you know, I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. that's it. Now, honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eyes. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it. It's for the look, I don't light it. They'll wait to hand me on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. <laughs> Big Willie Styles all in it, getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, uh, uh. mama, uh, mama, come close side in the middle of the club with the rubber dub. Uh, no love for the haters, the haters mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50 yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the prison is your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off off or go off and get shit shaw and you don't stop in the winter order. Summertime. I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else? Will Smith. Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy, cream to the maximum. I'll be asking them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them. Like, getting. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top with the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me?